Michel Koenen met het NOS-journaal. België wil de komende twee jaar flitscamera's beschikbaar voor de Belgische politie. Die kunnen acht rijstroken tegelijk controleren en verschillende overtredingen signaleren. Alle nummerbordgegevens kunnen ook snel worden gecontroleerd via een centraal systeem. En op termijn is ook gezichtsherkenning mogelijk, hoopt de Belgische politie. tegenstanders zijn bang dat de privacy in het geding is. Op het terrein van Tata Steel in Velzen-Noord woedt een grote brand in een transformatorhuis. Buurtbewoners zouden voor de brand uitbrak een harde knal hebben gehoord, zegt de veiligheidsregio. Boven het terrein hangen dikke zwarte rookwolken. De brandweer adviseert mensen die in de buurt wonen om ramen en deuren dicht te houden. In de eredivisie heeft Heracles Almelo thuis met 2-2 gelijk gespeeld tegen Roda JC. De Limburgers gaven een 0-2 voorsprong weg. Vanavond worden nog drie wedstrijden gespeeld. Feyenoord FC Groningen, Go Ahead Eagles ADO Den Haag en Vitesse Willem II zijn allemaal nog bezig. En een krant in de Dominicaanse Republiek heeft in een artikel over Donald Trump per ongeluk een foto geplaatst van Alec Baldwin, die de Amerikaanse president altijd persifleert op tv. Vandaag plaatste de krant een rectificatie, maar een screenshot van de blunder gaat rond op sociale media. Baldwin speelt al weken Trump in het satirische programma Saturday Night Live. President Trump noemt het niet grappig en echt slechte televisie. Het weer nog. Er trekt een nieuw neerslaggebied met regen, natte sneeuw of sneeuw over het land. Ook kan het ijzelen. Temperatuur is vannacht net iets boven of net iets onder nul. Morgen is in de loop van de ochtend het droger. In de middag breekt dan de zon door en worden 2 tot 7 graden na het weekend wordt het nog veel zachter en gaat de zon vaker schijnen.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 Oftewel het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk eh, de party update, het team boven beste plaat van de dansvloer. Zometeen nog een beetje show nieuws. En straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje DJ Cavaschelli. En het beste van de clubs uit Italië. Trouwens, als opening hoorde je mijn favoriet voor 2017. Eh, Dat waren Lucas Steve en Jake Reese met Calling On You. En dit is Chesto. En die is ook zo mooi. Zijn nieuwste plaat All My Way doet hij samen met Bright Sparks. see you fall. Baby, it's not. think you love me. You just don't trust me. You don't understand me. But you love it when I call you miscarry. I think you love me. You just don't trust me. You need to understand me. But you love it when I call you miscarry. Yeah. Somewhere in another life, we stole a moment in time. Give you everything that you needed. I was even down to repeat it. Said you would always be mine Made me nothing but lies. I was so gone, I admit it. Had me messed up for a minute. But I'm tired of crying. No more tears, pity party. Somehow I somehow I could trust you. I used to love you, but I don't, I don't. I was bugging, thinking somehow I could trust you. But you don't mean nothing. I don't, I don't. I know you love me, you just don't trust me. You don't understand me, but you love me when I call you miscarry. A nigga love me. Love me. You just don't trust me. You don't trust. me. You need to understand me. But you love me when I call it miscarry. Uh, hold up, hold up, hold up, hold up, hold up. I just got your Range Rover. I put you in the game, now it's game over. Every time you went to the Louis store, you got chauffeur. Hold up, how you gon' leave that? Hold up, give my ring back. Never mind, you can keep that. Cause every time you look at your ring me, you gon' think that. I nigga love me. You just don't trust me. You don't understand me. But you love me when I could get miscarried. A nigga love me. Love me. You just don't trust me. You don't trust. me. You need to understand me. But you love me when I could get miscarried. Cause when you love someone, you just don't treat them bad. You mess up all we had. Probably think I'm coming back, but I don't. I don't, I don't, I don't Thinking somehow to trust you. jump. anders dat we gewoon een gewend zijn. Maar eh, I don't. En volgens mij is het in de studio opgenomen. Want eh, hè, de berichten die horen dat ze goed vals zingt... daar hoor je in deze plaat echt helemaal niks van. Ik heb nog even een beetje shownieuws voor Justin Bieber is weer terug op Instagram. En hoe? De zanger heeft zijn account volgegooid met allemaal nieuwe foto's. En dan staat hij niet overal met kleren op. Dus als je fan bent eh, van Justin Bieber... en je wil hem ja, naakt zien... dan moet je maar even kijken op zijn eh, Instagram-account. En Aretha Franklin is inmiddels al 74 jaar oud. En ze kondigt haar afscheid aan. Ze heeft aangekondigd te stoppen met eh, zingen. De Queen of uh, Soul gaat nog wel voordat ze de bruin geeft... een album maken met Stevie Wonder. En eh, ja, ik zit met spanning te wachten, want dat wil ik graag horen. En dat wil ik zeker in mijn bezit hebben. Het laatste album van Aretha Franklin. Dat is, uh, ja, op 74 jaar geleefd. Je ziet het echt niet aan hem. En ja, hij zit met een dijk voor zijn stem. Maar ja, het wordt ook tijd om, eh, om gewoon te genieten van, van je pensioen, hè. CFM Zandvoort. We gaan door met muziek, want daarom zie ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. meteen de party update, maar is muziek. Van, eh... ja, je moet even luisteren. Alok en Baskar met... Fuego. De grootste drugsdealer van de wereld. Soy el fuego que... Het was muziek van Armand van Helden. Samen met Commons, met de eh, Fried Chicken. En dan voor Alu en Bascar met Fuego. Dat is natuurlijk van uh, Escobar, die grote drugsdealer eh, uit, Mexico. Toch? Ja, daar komt die wel vandaan. Hij zit tegenwoordig vast. Het is even tijd voor de party update. Welke leuke feesten zijn er allemaal gaande in Amsterdam en in Haarlem als eerste begin altijd even met de Brainwash in de Escape in Amsterdam. Het feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk achter de deks onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond doet hij samen met Dennis Quinn, Piet Dash en Marbo. Vanavond dus in de Escape het werkse feestje Brainwash. En uh, eventjes voorbij uh, Escape. Aan de rechterhand heb je Club Air. Er is vanavond Bruut. Begint om 11 uur, duurt tot 4 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website r.nl met de eh, Sapiano Live, Ango Sound, Naftali Romana, Lamb of White, Ordino Moreno, Onverstandig en nog veel meer. Dat vanavond in Air het feestje Bruut. En eh, ook een wekelijks feestje in de Melkweg is Encore. Vanavond het thema Backyard Edition. Begint uh, rond de klok van middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie op de website melkweg.nl met uh, Live on Stage from Jamaica, Buzzy Signal. En de DJ's zijn de Cut Creator, DJ Outcast, DJ Richer en DJ Prime en Wax Friend. Het is allemaal hosted bij uh, Amarty. Dat is vanavond allemaal in eh, de Melkweg. Het wekelijkse feestje Encore, hip-hop, RB en nog veel meer. En nog een grote feestje vanavond, hè? Winter Wooverland 2017 is inmiddels al begonnen. Het duurt tot vijf uur vannacht. En het gaat allemaal gebeuren in, eh, of is aan de gang in eh, Paradiso in Amsterdam. En voor meer informatie checken eh, woeverland.nl of paradiso.nl. Met onder andere Adamski uit de UK. Die kennen we allemaal van de Killer. Hè? Het nummer wat hij samen deed met Shield. Oliver Bonzio. Colin Dale. Lenny D. Dano Fox. Natasha. Alexander Koning. Kennen van The Promised Land. En Eye on the Future de Haarlems DJ. En eh, ja, nog veel meer dat allemaal vanavond in, uh, in de Paradiso. Winter Wolverland 2017. En het laatste feestje is wat dichter bij huis in, eh, in Stalker. In de Stalker. In, in Haarlem natuurlijk het feestje. Four matches and a super like. voor meer informatie check de website clubstalker.nl. Het begint rond de klok van middernacht. En het duurt ook tot vijf uur in de ochtend met Melle, B2B, Fabian J en Leon ten Brink. En tot zover eventjes de partyagenda. Dan gaan we door met muziek, want Zie ik heren, je radio gekluisterd. Vanilla Ace met Little Pigs. van eh, de Thief. Featuring uh, Ozzy James met de Swagger. daarvoor horen we Sicky Dope met Old School. En zo werd het weer tijd voor de 10 boven beste plaat van de danshoek. Deze week op 10 Victor Roos met Nevermind Oliver Hansman remix. En op 9 Killer Kind met de eh, Shakti featuring Sven. Op 8 Leon uit Italië met de Can't See You. Nee, Can't You See moet ik zeggen. Struikel elke week weer over. Deze week op 7 QB met Dead and Thrills. De Patrice eh, Baumel remix. Op 6 extra nummer 1 plaatje van Green Velvet met Sheepbop. En op 5 Zonderling met Tunnel Vision. De Don Diablo Extended. Op 4 deze week Pick and Damn met Chemistry. En op 3 Frankie Rizzardo met Same Man. Op 2 Dead Laugh en Ozzy James de plaat die zojuist horen met uh, eh, Swaggen. En deze week op 1 een nieuwe nummer 1 in de 10 boven beste plaat van de dans. Je gaat hem nu horen. Garrett Emery met Saving Light doet hij samen met Helene. Je hoort het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. was Peter Brown met uh, Disco Paradise. En daarvoor James Lewis met eh, Nicola Fasano met Back to the House Music. En tot zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Dan zijn we nog twee uur lang bij met zometeen DJ Mauso en zijn Global House Vibes. En daarna om 11 uur gaan we naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Ik heb nog een paar stukken muziek te gaan voor aan de break. Alouk, Bruno... Eh, Martin en eh, Ziba met Hear Me Now. Maar eerst die Agent Crack met Buddy Wolf, Je hoort de Cube Guys mix.